Kasper Meijer met het NOS-journaal. Liverpool eist een onderzoek naar de ongeregeldheden rond de Champions League finale in Parijs vanavond. De wedstrijd begon ruim een half uur te laat, omdat er rond het stadion verschillende incidenten waren. Bij de ingang probeerden mensen, waarschijnlijk zonder kaartje, over de hekken te klimmen. Liverpool-fans met kaartje konden het stadion niet in. Veel Liverpool-fans stonden nog buiten het stadion toen de wedstrijd al was begonnen. Volgens de UEFA waren er veel valse kaartjes in omloop. Real Madrid won de finale met 1-0. Het is de 14e keer dat de Spaanse club de Europa Cup 1 of de Champions League wint. In een Engelse haven is een superjacht gezonken nadat er brand was uitgebroken aan boord. Rond het middaguur hoorden getuigen in de badplaats Torquay een harde knal... en zagen ze grote rookpluimen, meldt de BBC. Het vaartuig had 8000 liter diesel aan boord. Het is niet duidelijk of er ook diesel in het water is gelekt. Het superjacht was zo'n 6 miljoen pond waard. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie heeft een 21-jarige Rotterdammer aangehouden... voor de dood van een man die in die stad afgelopen zondag. Die avond kreeg de politie van meerdere getuigen meldingen... dat er schoten waren gehoord in de buurt van de Nassauhaven. Agenten vonden daar een zwaargewonde man van 34. en overleed op straat. Verderop aan de Feyenoordkade stond een auto in brand. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is. De Britse premier Johnson heeft de Oekraïense president Zelensky verzekerd... dat de G7-leiders zoeken naar manieren om de export van graan uit Oekraïne op gang te krijgen. Eerder zei Rusland bereid te zijn te praten over de export van graan.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 You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence. I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. The ghost using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues.